1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse militairen oefenen op Curaçao zonder vergunning. Ze trainen in een beschermd natuurgebied op Curaçao, waar geen vergunning voor is. Het gaat om een gebied waar zeldzame en bedreigde diersoorten leven, onderzocht deze journalist van Follow the Money. Enerzijds hebben ze daar dus een oefendorp gebouwd van zeecontainers, waarbij ze met scherp schieten. Dus dat betekent dat ze echte kogels gebruiken. Ze schieten er mortieren af, eh, handgranaten worden er geworpen, eh, er wordt op open zee geschoten. In 2007 is daar ook bij een eh, Antilliaanse vissersboot geraakt geraakt door vijf uh, mitrailleurkogels. ja, dat is wat ze daar voornamelijk doen. Defensie wil wel in het gebied blijven trainen, maar dan wel netjes met een vergunning. Meerdere afdelingen van het Martini ziekenhuis in de stad Groningen zijn ontruimd. Volgens RTV Noord roken mensen een penetrante lucht. De brandweer is bezig met onderzoek in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend waar de lucht vandaan komt. Twee fastfoodmedewerkers uit Breda zijn vannacht mishandeld. Ze belden de politie toen ze meerdere mannen hard hoorden praten en lachgas zagen gebruiken voor hun zaak. Het groepje kwam verhaal halen bij de horecamedewerkers en een van hen werd in zijn gezicht geslagen en de ander kreeg een lachgasfles tegen zijn hoofd. Er zijn drie verdachten verdachten opgepakt. Er zijn niet alleen pleegouders in ons land, maar ook pleegmerries voor een veulentje zonder paardenmoeder, maar die er wel echt een nodig heeft. En dat gaat dan zo, vertelt paardenverzorgster Margé. Die geeft eh, de merrie een eh, spuitje dat ze een soort van een bevalling gaat beleven in haar hoofd. Ehm, nou, dan koppelen we het veulen erbij totdat hij gaat drinken. Ja, dan hebben we een match. En dat is een uitkomst voor Cornelis. Zijn vier veulens raakten opeens moederloos. Wij hadden problemen op de stal eh, door vingerhoedskruiden of hier door de medisch hadden. Dus we waren naastig op zoek naar een paar eh, pleegmoeders. Dus ja, toen belde Margrees morgens van kan ik wat voor jullie betekenen. En eh, nou ja, daar hebben we dus maar op ingehaakt. En dat is goed gekomen zo te zien. Ik wist niet dat dit kon. En als het veulen oud genoeg is en zonder moeder kan... dan brengt de eigenaar de merrie weer terug naar huis. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen is er kans op een bui en wordt het een graad of 14.